Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Arnhem is brand uitgebroken op een boot waar asielzoekers worden opgevangen. De brand ontstond rond twee uur vannacht in de keuken van het schip. De brandweer heeft de boot ontruimd. Een andere opvangboot aan dezelfde kade werd ook ontruimd. Alle mensen zijn veilig van de boten afgekomen, zegt een woordvoerder van het COA tegen Omroep Gelderland. Voor honderden mensen is het nog niet duidelijk of ze vannacht terug op de boten kunnen. Rusland heeft gisteravond laat de Oekraïnse stad Kharkiv bestookt met drones. Volgens lokale autoriteiten werd een tankstation geraakt. Daarna brak er een grote brand uit. Veertien woningen in de buurt gingen ook in vlammen op. Tientallen mensen moesten hun huis uit. Zeker één persoon is om het leven gekomen. In een dorp niet ver van Kharkiv werden volgens de autoriteiten ook een ziekenhuis en een restaurant geraakt door drones. Het grootste chemieconcern ter wereld trekt zich terug uit de Chinese regio Xinjiang. Het bedrijf BASF zou betrokken zijn bij misstanden tegen Oeigoeren. Duitse onderzoeksjournalisten melden dat medewerkers van het Chinese partnerbedrijf van BASF... samen met Chinese ambtenaren huisbezoeken hebben afgelegd bij Oeigoerse mensen... Human Rights Watch zegt dat die bezoeken bedreigend waren voor de zwaar onderdrukte moslimminderheid. Na deze berichtgeving besluit BASF nu om de partnerbedrijven versneld af te stoten. In de Eredivisie heeft RKC met 2-0 gewonnen van NEC. Beide doelpunten werden gemaakt door David Min. Die speelde omdat de vaste spits Michiel Kramer geblesseerd is. RKC blijft 16e in de Eredivisie... maar heeft nu wel de aansluiting gemaakt met de clubs daar net boven. De stemming in Waalwijk was sowieso al feestelijk... doordat RKC in speciale carnavalshirts speelde.